Van 3 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Amerikaans-Russische akkoord over een bestand in Syrië kan een keerpunt worden in de strijd. Dat zegt de VN-gezant voor Syrië, de Mistura. Maandag werd het staakt het vuren van kracht. En het geweld is sindsdien aanzienlijk afgenomen. Wel zegt de VN dat er problemen zijn met de hulpverlening. Zo staan er 40 vrachtwagens klaar om naar Aleppo te gaan maar de Syrische regering heeft daarvoor nog niet het groene licht gegeven. De twee mensen die zijn opgepakt in verband met spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam lossen direct de helft van de ruim 80 aangiften op, zegt burgemeester Abu Taleb. Hij verwacht dat de komende dagen meer mensen worden gearresteerd. Na de mislukte staatsgreep in Turkije sloegen de spanningen over naar Turkse gemeenschappen in het buitenland. Vooral aanhangers van de Gulen-beweging werden bedreigd en geïntimideerd, ook in Nederland. Onderwijsinstellingen die niet echt een universiteit of een hogeschool zijn... mogen zichzelf ook niet meer zo noemen. Dat staat in een wet van minister Bussemaker... die waarschijnlijk brede steun krijgt van de Tweede Kamer. Onderwijsinstellingen moeten in ieder geval vier jaar bestaan... voordat ze zo'n titel mogen aanvragen. Aanleiding voor de wet is een aantal incidenten... met de Islamitische Universiteit in Rotterdam... De rector van die instelling doet regelmatig hatelijke uitspraken over Koerden en homoseksuelen. De Belgische tak van MS Mode vraagt faillissement aan. Eerder ging de Nederlandse tak van de modeketen al failliet. MS Mode Nederland gaat een doorstart maken onder de oude eigenaar Cool Investments van zakenman Roland Kaan. Het bedrijf heeft 46 filialen in België waar zo'n 220 mensen werken. Volgens Belgische vakbonden zou Kaan ook in België aan een doorstart willen werken. Het weer nog vanmiddag vanuit het zuiden neemt langzaam de bewolking toe Mogelijk vanavond een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. Morgen enkele buien en af en toe zon. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk tussen de Meern en Nieuwerbrug, 6 kilometer.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 en eh, die hopen we allemaal te kunnen draaien. We beginnen zo meteen met George Michael en daarna UB40. Heel veel plezier dit komende uur. de eerste twee van het eh, tweede uur kwamen allebei uit de jaren 80. Je hoorde UB40 met Sing Our Own Song. En die kwam uit eh, van het album Red in the Kitchen uit 86. En uit 87 George Michael van zijn debuutalbum Faith. En dat nummer heette dan ook Faith. Jawel. Ehm, dan gaan we nu naar een top 100 hit uit 1973. En die komt van Sharif Dean. Do you love me? I love you more than words can say. I love you, yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. I do. Sharif, <laughs> die was dit. Met Do You Love Me? Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bobby Darren wilde er meteen nog eraan. Komt zo. Het is maar goed dat de microfoon niet helemaal open stond. Anders had je Hans ook nog mee horen zingen. En dat wil je niet natuurlijk. Oké, ehm, toch Hans? Sorry hoor. <laughs> We hoorden Bobby Darren al en die komt er inderdaad ook aan. Dream Lover uit 1959. van mijn favoriete zangers uit de jaren 50, Bobby Darin, met Dream Lover uit 1959. Ja, dan zijn we toe aan wat folk en wat Americana. En die gaan we maar gewoon achter elkaar draaien. Eerst eh, een nummer uit 1971 van John Bias, The Night They Drove Old Dixie Down. Het origineel is van The Band uit 1969.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 En daarvoor John Bias met The Night They Drove Old Dixie Down. Tijd voor twee tracks van de Beatles van het album Help. En beide zijn Paul McCartney-composities. Natuurlijk staat er Lennon McCartney, maar Paul heeft ze geschreven. I've Just Seen a Face en eh, Yesterday. En daar speelt hij als enige Beatle op mee. De Beatles. just seen her face. I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met.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 I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da, da, da, da, da. Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Mmm, la la la. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. calling me back again. See? yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to such an easy game to play. Now need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Twee tracks van het album Help, I've Just Seen a Face en Yesterday. Een van mijn grote favorieten uit de jaren 60, begin jaren 60 voordat de Beatles er waren, was Helen Shapiro. Zij wordt deze maand, en wel over twee weken, 70 jaar. Mooie leeftijd trouwens. En ehm, <laughs> toen zij deze hit had, Tell Me What You Said... een nummer 2 hit uit 62, was zij 16 jaar. Ah! myself, but. 16 jaar op dat moment. Helen Shapiro en Tell Me What He Said. Ehm, we gaan naar een nummer dat heet Crying. En dat kennen we natuurlijk van Roy Orbison. Heel goed Hans, dank u wel. Eh, <laughs> maar wij, die, gaan we niet draaien. Die gaan we niet draaien. We gaan naar een, eh, een uitvoering uit 1980 van Don McLean. I was alright For a while, I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't. that I didn't cry over you crying over you then you said so long left me standing all alone alone and crying crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true. uitstekende muziek om even een gezellig deuntje op te slijpen, dacht ik zo. Eh, ja, dat was eh, Crying van Don McLean uit 1980. En dan gaan we nu naar een One Hit Wonder uit 1969. Verleden week hadden we er ook al een. En ik zou je vertellen, ik weet niet eens meer hoe die heet. En van wie het was. Zo'n One Hit Wonder was dat nou. Maar deze, die kennen we wel. Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Hier is Steam. En Nana, hey hey, kiss him goodbye. Een one-hit wonder uit 1969. Hebben we een beetje zin in uh, wat soul? Motown bijvoorbeeld? Stevie Wonder, om maar wat te noemen. Hier is eh, Part-Time Lover. 1985. Stevie Wonder and the Part-Time Lover. En van Motown gaan we over naar Atlantic. Hier is James Brown. En Any Funky Now! thank you. part 1 al leuk vond... dan hebben we gewoon ook nog part 2. Hey, hey you. Come Hey you. Look Can you play that thing? Can you play that thing? Now give me a little taste and make it melt. <laughs> Let it ooze out. you like it? Show as fuck it down. Do you like it? Fuck it now. Good God. Do you like it? <laughs> Yes, it's fucking now. yes, it's fucking now. hands, I can let Kush solo. Ja, part 1 en part 2 van <laughs> Einded Funky Now van James Brown. Oh. Ja, ja. Nou, vooruit. Oké. Okay. Elke avond heb je de Paralympische Spelen van 10 voor half 8 tot 8 uur. En uh, dat gaat over prestaties van de atleten van Nederland. En als het programma afgelopen is, dan uh, sluiten ze af met A Lovely Day. Dat doen wij ook. Hier is Bill Withers. When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eyes And something without warning, love Bears heavy on my mind then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gone. dus van eh, dit programma. Lovely Day van Bill Withers. De komende twee uur zijn natuurlijk weer gegarandeerd... want Hans staat al te popelen ja, om door te gaan. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch, dacht ik wel. Dus eh, veel plezier de komende twee uur natuurlijk met hem. En eh, wij zijn er volgende week weer met de volgende uitzending van Matchbox.